Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. Vervoerdersorganisatie Transport en Logistiek Nederland eist dat België de invoering van tol voor vrachtwagens uitstelt. België gaat per 1 april tol heffen voor vrachtwagens zwaarder dan 3,5 ton. Maar volgens TLN zijn er nog te veel technische problemen en zijn er te weinig tolkastjes beschikbaar. Pas de helft van de 40.000 Nederlandse vrachtwagens heeft zo'n kastje. Supermarkt Jumbo gaat sigaretten achter deuren van matglas zetten. Jumbo zegt te hopen dat daardoor meer jongeren stoppen met roken. Vanaf 20 mei komen er afschrikwekkende foto's op pakjes sigaretten... Die een, deel, die een groot deel van de voor- en achterkant moeten bedekken. Winkeliers zijn verplicht de pakjes zo neer te zetten dat de plaatjes zichtbaar zijn. Volgens de Jumbo-woordvoerder is de maatregel niet genomen om de afschrikwekkende plaatjes uit het zicht te houden. Drie Nederlanders die in Polen zonder vergunning wapens wilden kopen... blijven nog zeker twee maanden vastzitten. Ze werden maandag gearresteerd in een wapenwinkel. De drie riskeren een gevangenisstraf van acht jaar. Volgens Poolse media wilde het trio een kalasjnikov en een pistool aanschaffen. Maar wilde de eigenaar van de winkel geen zaken doen, omdat de mannen geen vergunning hadden. De mannen spreken tegen dat ze de wet hebben overtreden. Het Britse bedrijf JD Sports Fashion wil de winkelketens Perry Sport en Actiesporten overnemen. Daarvoor heeft het bedrijf toestemming gevraagd aan de autoriteit Consument en Markt. Volgens de curator van Perry Sport en Actiesport zijn de onderhandelingen in een vergevorderd stadium. Hij verwacht binnen enkele dagen een akkoord met JD Sports Fashion. Daarna moet de autoriteit Consument en Markt de deal nog goedkeuren. Het weer nog. Vanavond en vannacht neemt de bewolking toe en kan het mistig worden. Morgen ook eerst mist en bewolking. Geleidelijk breekt landinwaarts de zon door. Het wordt 7 graden in de bewolkte gebieden tot 12 in het binnenland.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 Van G-Easy. Samen met BB Rexa. Met Mima, Myself en I. En dan eh, rond kwart over zeven de evenementen Zandvoort voor de jeugd. En rond half acht de top vijf films. Dus lekker blijven luisteren. En je hoort natuurlijk heel veel lekkere muziek op je Zandvoortse radio. En heb je nou een verzoeknummertje? Vraag dat even aan via CFM Zandvoort op de Facebookpagina. Of bel gewoon even naar de studio. Wij gaan nu luisteren naar Mima Myself en Iders. En ik zeg tot zometeen, tot kwart over zeven bij de evenementen in Zand voor de Jeugd.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 Kwart over zeven, tijd voor de evenementen Zandvoort voor de jeugd. Zaterdag 19 maart is de 30 van Zandvoort er weer. De 30 kilometer wandeling start om 8 uur en de 18 kilometer start om 9 uur. Beide zullen deze wandelingen tussen, 5, eh, tussen 12 en half 6 finishen in het dorp. Kijk voor meer informatie op www.30verzandvoort.nl Dan gaan we naar de dag daarna, eh, zondag 20 maart. Dan is er ook weer de circuitrun die deels door het centrum van Zandvoort gaat... De runners starten in de pitstraat rond kwart voor 11 en zullen finishen rond een uur of vier. Kijk voor alle informatie op www.omloopverzandvoort.nl Wij gaan nog steeds heel veel lekkere muziek draaien. Nog tot half 8. Nou ja, eigenlijk tot 8 uur, maar half 8. Dan hebben we de top 5 films. En uh, ja, dus uh, lekkere muziek. Hier is Leeuw Kleine samen met Ronnie Flex met 1, 2, 3... Blijft toch wel een lekker nummer op zich hoor. Komt ie hè? Met z'n allen meezingen! 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Boy, je komt binnen met mijn niggas en we willen geen fruit. Ik deed mee een expeditie, maar nu lig ik eruit. Leiden is in het huis, je bitch is in het huis. Ik heb 5, 6, 7, 8 flessen gebracht. We vergeten de gesprekken die we hebben gehad. En eh, alle stiffen bitches, ja, we zeggen ze af. Ja, ze bellen me op, maar we bellen ze af. Okay. nee, ik kan me niet gedragen nu. En ze zakken naar beneden als een parachute. Ey, ik ben elke dag jarig nu. Hou je bek dicht, je moet me niks vragen nu. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. vier pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Alle tieners zeggen nee tegen drugs met een C. Ey, door je neus, dat is niet oké. We hebben drank en drugs, geen koffie en thee. En je bitch wil chillen nog steeds. Ik heb niks met de SGP. Die commotie, daar zit ik niet mee. Ik ben steeds weer op je tv. als een pyjama's nu. De meeste zakken naar beneden als een parachute. Hey, ik kan me niet gedragen nu. Ja, we roken en we hoesten als bejaarden nu. Nou, hey, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis. En mijn pupillen, ja, die liggen eruit. Want ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. Nou, ik heb 1, 2, 3, 4 pillen gebruikt. En ik heb 1, 2, 3, 4 bitches in huis.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 You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. There's something about that work, work, work, work, work, work. When you walk a line, line, line, line, line. I'm in the cafe, my ta, ta, ta, ta, ta. Drive me, I deserve it. No time to have you lurking. If I go back, now you don't like it. You know I dealt with you tonight. Text me in a crisis. I believed all of your dreams are duration. You took my heart, all my keys, and my patience. You took my heart, I must leave a decoration. You mistaken my love, I brought for you for foundation. All that I wanted from you was to give me something that I never had, something that you never seen, something that you never been. Mm -hmm. But I wake up and nothing's wrong. Just get ready for work, work, work work. You see me heavy work, work, work, work, work, work. You see me do me dirt, dirt, dirt, dirt, dirt, dirt. Tell me about that work, work, work, work. I care for my touch, touch, touch, touch. Yeah, okay. You need to get done, done, done, done at work. Come over. We just need to slow the motion. Don't get out of way to no one. Long distance, I need you. When I see potential, I just gotta see it through. If you had a twin, I would still choose you. I don't wanna rush into it if it's too soon, but I know you need to get done, done, done, done if you come over. Sorry if I'm way less friendly. I got niggas tryna end me. Oh, yeah. I spilled all my emotions tonight, I'm sorry. Rolling, rolling, rolling, rolling, rolling. How many more shots until you're rolling? We just need a face to face. You could pick the time and the place. You'll spend some time away. Now you need to forward and get me out of work, work, work, work, work it work. It's me I feel work, work, work, work, work, You see me do my da da da da da da.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 Het is half acht, tijd voor de top 5 films. Op nummer 5 staat How to be single voor 12 jaar en ouder. Op nummer 4 staat Deadpool voor 16 jaar en ouder. Op nummer 3 London Has Fallen voor 16 jaar en ouder. Op nummer 2 staat Rokjesdag voor 6 jaar en ouder. Op nummer 1. Dat is een hele mond vol. Op nummer 1 staat de Different... De Different... De Different... Nou ja, maakt niet uit. De Divergent Series e, Elegant. Ja, dat zei ik al. Een e, hele mond vol. Maar goed, dat is voor 12 jaar en ouder. Wij gaan verder met de muziek. Hier is All For Us van Casus. Ik ben er nog een half uurtje tot en met 8 uur. En daarna hoor je Alternative FM. Did you ever see the lights go out? Did you ever see it ending? We feel like we could go a thousand nights that we were just but Thank you. sky take shape, but I wanna see the stars burn after I had my turn.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 time. You're the 100 miles. Ik ga nog één nummertje draaien. with me one more time. Voor het einde, dat met 8 uur. Dan ben ik er volgende week weer. En dan hoor je nu Alternative FM. Of, nou ja, zo na het nieuws hoor je alternatief FM. En dan eh, we gaan dus nu nog één nummertje draaien. Make My Love Go. Van Jason samen met Sean Paul. Ik zeg tot volgende week. Woke up a sweat, Woke up a sweat. See, we can do it any type of way that you want.